Yo, zie chille gast, een oude man die erbij past. Wij zijn blij dat hij er is. en geen wijn of iemand en dis. Heeft een grote hit als een lukt is hij rauwe shit. Hij zal maar blijven klappen, dat is nou zo handig gaan rappen. Hij stil die show, dan krijgt hij niet cadeau. Hij moet daarvoor werken. Hij heeft fondsen voor wat hij net en rapt hij soms of snel. Luister maar, want rappen kan hij wel. De man die ermee kwam was Piero, dit biedt mee Piero is deze beat verzonnen, niemand anders heeft hem gewonnen. Piero hebben wij hard nodig, anders zijn wij overbodig. Hij staat daar achter en nu te daaien, hij loopt iedereen te naaien. Deze plaat is staat op repeat, daarom hoor je steeds de beat. Hij oefent altijd de hele hoop, daarom klinkt die nummer doop. Yo Piero, show je lauwe staat, dan hoor je zie je wel, de DJ doet zijn ding. Er is een nieuwe groep ontstaan, de is doen aan. Wij zijn nu aan zet, om deze beat is zo vet, maar wij willen je niet storen. Dit muziek is die je moet horen, misschien zal hij het niet kennen. Hij zal eraan moeten wennen, ben je stom of zit je snel? er maar, want rappen kunnen we wel. Yo, kijk die lauwe kiel, hij vond zichzelf wel ziel. Dat vonden wij doop, hij krijgt van ons een vrije loop. Hij helpt ons met adviseren, van hem kunnen we veel leren. Zelf weten we niet zoveel, daarom is hij de juiste keer. Hij is even een goede vriend, vindt niet erg dat hij niets verdient, hij is tevreden gast. Er is dus niemand die bij ons past, rappen doet hij niet, maar zo samen keer voor die beat. Kijk die kansen van ons twee, hij rept met allerbeste mee, hij laat er graag naar Eminem, hij ik goede woorden zoals hem, hij bedenkt niet oude shit ik is nu op weg naar, naar zijn eerste hit. Als hij niet, niet de beste is, geven wij hem zo die is. Hij hoopt een grote hit, maar ik vind dit bullshit. Hij kan beter KM beginnen, anders is hij gelijk al beginnen. Hij grote rappers nog een kans, maar met die man maakt hij sound. Ook al staat hij er goed op, dan is hij geen king of people. Samen staan we sterk, daarom maken we ons rappen ons werk.